Gehar und andarin mit cierpot kajle hošće Kajl, kajl, urestun Jer esens gelavam Linke Haar und andarin mit cierpot kajle hošće Kajl, kajl, urestun Mazeres gesandrem Linke Haar und andarin mit cierpot kajle hošće Zapadeskorpin. Minke Harank Andarin, mit Jeppo Keile hostje. Kai, Kai, Ules du? Schabiges Gehatwin. Minke Harank Andarin, mit Jeppo Keile hostje. Kai, Kai, Ules du? Goschiges Gehakwin. Minke Harank Andarin, մեջ Եվ որ կայլը հոս չէ Կայլ, կայլ, ուր ես դու Եկա Ոչիկ Ոչիկ, ոչ բաչիկ